toch niet meteen te trouwen Als ik een nachtje bij je blijf Ik kan waanzinnig van je houden Van jouw fantastische lijn. Ik hoef toch niet meteen te trouwen Als ik door het lint wil gaan Je zal het als je met mij op mag staan. Zou goed voor je zorgen, oh, tot diep in de morgen, oh, ik ga je verwennen, een feestje voor jou, maar morgen niet zeuren over eeuwig trouw. echt niet berouwen als je met mij.